ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. De Tweede Kamer kiest vandaag een nieuwe voorzitter. De baas in de zaal die alle debatten in goede banen moet leiden. Dat is nu nog Martin Bosma van de PVV. En hij ziet het wel zitten om er nog mee door te gaan. Maar er zijn ook anderen die het wel willen doen. Tom van der Lee van GroenLinks-PVDA en Tom van Kampen van de VVD, zegt mijn collega Ewoud. Ja, de Toms ja, van der Lee eh, van GroenLinks-PVDA, die probeerde het de vorige keer ook al. Uh, legde toen af tegen Bosma. Is al langer ondervoorzitter, heeft meer dan 400 vergaderingen geleid. Dus ja, heeft het er wel eh, in de vingers in die zin. Eh, van Kampen, die andere, dat zou de, met 35 jaar de jongste Kamervoorzitter ooit kunnen worden. Is breed gewaardeerd, eh, vriendelijk, heeft humor, kan met iedereen goed overweg. Dus dat zijn die andere twee. Ja, vanmiddag mogen ze alle drie een pitch houden voor de Tweede Kamer en daarna wordt er gestemd. De brand op de mainstage van Tomorrowland is waarschijnlijk ontstaan... doordat een zogenoemde vuurschaal in de fik vloog. Die zouden voor spectaculaire vlammen moeten zorgen... maar tijdens het testen ging het volgens de Belgische omroep VRT mis... en brandde het hele podium af. Mensen met een huis die een hoger energielabel willen... weten vaak niet hoe ze dat moeten fixen. Dat zegt de Vereniging van Mensen met een Eigen Huis. Soms is het soms zo dat ze wel een duurzaam huis hebben... maar dat ze de juiste papieren niet hebben... om dat ook zwart op wit aan te kunnen tonen. dat heeft dan weer gevolgen voor de waarde van je huis. En voor mensen met tinnitus is er hoop op een nieuwe oplossing... om van de oorsuizen af te komen. Proefpersonen kregen draadjes in hun hersenen die daar schokjes kunnen afgeven... zodat de suis minder wordt. Dat lijkt voor sommigen te werken. Voor mensen als Maxime zou dat geweldig zijn, want bij haar helpt therapie niet. Het hindert me echt in mijn bestaan. Eh, soms kan ik eh, ja, weken niet slapen. Eh, als ik in de supermarkt loop, bijvoorbeeld alle geluiden komen tegelijkertijd op me af. Ehm, dan wordt het soms te veel, waardoor ik ja, echt in een blokkade zeg maar, terechtkom. Waardoor eigenlijk alles langs me heen gaat. Waardoor ik ook echt niet kan concentreren. Het is nog wel te vroeg om te zeggen dat de nieuwe methode echt een oplossing is. Want daar moet eerst meer onderzoek naar worden gedaan. Het weer, af en toe een bui vandaag of zelfs wat natte sneeuw. De zon schijnt wel af en toe. Het kan ook aardig eh, gaan waaien en het wordt niet warmer dan een graad of 7. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het is hier en daar nog steeds file rijden. Met name op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Bij Zaanstad Zuid een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht door de bergingswerkzaamheden. De vertraging is een uur over 6 kilometer. Hierdoor ook viel op de A7 Hoorn-Zaanstad.